Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn afgelopen dag 69 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. In totaal liggen nu 1139 mensen in dat ziekenhuis, van wie 239 op de intensive care. Afgelopen dag werden ook weer bijna 6000 mensen positief getest op het virus. De strengere maatregelen die anderhalve week geleden werden ingevoerd lijken dus nog geen effect te hebben, maar dat is normaal, zegt premier Rutte. Het is helaas nog te vroeg om vast te stellen of deze maatregelen ook dat gewenste effect sorteren. Daar zit een vertraging in. En dat is eh, dus ook het antwoord op de vraag: weet je nu al of er aanvullende maatregelen nodig zijn? Nog niet vandaag. Maar goed, als de trend niet ombuigt eh, en de komende dagen niet verbetert, dan zullen we daar niet aan ontkomen. Als er nog meer maatregelen komen, worden die waarschijnlijk volgende week bekendgemaakt. Vier mannen zijn opgepakt voor het mishandelen en bedreigen van een conducteur in Haarlem. Ze zaten zonder mondkapje en zonder vervoersbewijs in de trein. Toen de conducteur daar wat van zei, werd hij bedreigd en hem op het perron werd hij in elkaar geslagen. In de zaak van de Brabantse Martelcontainers is weer iemand opgepakt. Een man van 48 is het. Hij zou opdracht hebben gegeven voor het inrichten van de martelkamers en gaf waarschijnlijk leiding aan een drugsbende. Afgelopen zomer werd in de buurt van Rozendaal een zeecontainer gevonden die als martelkamer was omgebouwd met een tandartsstoel, boeien en kniptangen. Vuurwerkwinkels slepen de gemeente Rotterdam voor de rechter. Daar komt er een verbod op het afsteken van vuurwerk. De verkopers van het spul vinden dat veel te ver gaan. De mensen die zich netjes aan de afstektijden houden, die netjes het vuurwerk afsteken zoals het bedoeld is, eh, die ontnemen je nu in feite hun, eh, hun plezier. Ehm, de raddraaiers, eh, die ontneem je niet hun, hun manier van doen. die blijven gewoon doen wat ze doen. En dat blijft wat ons betreft het grootste probleem. Rotterdam kwam in januari als eerste grote stad in ons land met een compleet vuurwerkverbod. Afgelopen oud en nieuw werden meerdere hulpverleners mishandeld. Krijg je het weer nog? Vanavond trekt regen van west naar oost. Koelt af tot een graad of 7 vannacht. Dit weekend regenachtig, veel wind. Zaterdag ook met hagel en onweer. Het wordt een graad of 14.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 On some solid bästa still to come, dear. Yeah, the best is still to come for our house. Yeah, the best is still to come, dear. Oh, the best is still to come. It's the strangest thing that I can feel.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 In het afgelopen etmaal zijn er 5983 coronabesmettingen bijgekomen, meldt het RIVM. En dat zijn er ruim 150 meer dan gisteren. In het ziekenhuis zijn er 69 covid-patiënten bijgekomen. Daar liggen in totaal nu 1139 coronapatiënten. En Nederlandse ouders weten vaak te weinig over seksuele geaardheid of gender... om daar met hun kinderen goed over te kunnen praten... blijkt uit een peiling van het ministerie van Volksgezondheid... onder ruim duizend ouders. Die enquête loopt vooruit op Coming Out Dag aanstaande zondag. Het weer, zon, hier en daar, graad of 15 vanavond en vannacht weer buien.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 it costs to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do saving Norfolk brides, commoners and landed gentry. His word is bond, whether brunette or blonde. Baby, it's so elementary. For the men never stop your life with one stare. See the film, you'll know how it goes. But this ain't no fiction. Just check the nation. Quit pro quo. A pro's pro. Yeah. Don't be jealous. When they made him, they broke the mold. So charismatic, will automatic. Never prematurely shooting his load. Ah! Queen of country, safe and sound. With villains six feet underground. And no one knows, cause no one's found any trace Then you and I wouldn't have a clue who's doing what, why, when and who. Up a creek with no canoe.